In een verklaring zegt de familie dat de strijd nog niet voorbij is. Hij bedoelde het goed en hij geloofde dat hij handelde in het belang van de Verenigde Staten, staat in de verklaring. Er komt geen VN-onderzoek naar de mogelijke gifgasaanval in Syrië. De VN-veiligheidsraad heeft over de kwestie een spoedzitting gehouden. En na afloop is meegedeeld dat de raad zeer bezorgd is en dat er duidelijkheid moet komen. Maar verder wil de raad niet gaan. Op dit moment zijn er VN-onderzoekers in Syrië om eerdere meldingen over aanvallen met chemicaliën te onderzoeken. Veel lidstaten wilden dat ze ook de melding van gisteren in Damascus zouden onderzoeken, maar volgens diplomaten zijn Rusland en China tegen. De Amerikaanse inlichtingendienst NSA heeft zonder toestemming van de rechter 56.000 e-mails van Amerikanen verzameld. Dat blijkt uit gegevens die via speciale procedure zijn opgevraagd door een organisatie die zich inzet voor de rechten van internetgebruikers. De NSE was naar eigen zeggen van plan het mailverkeer van buitenlandse terreurverdachten in de gaten te houden. Daarbij werden per ongeluk tienduizenden mails van Amerikanen onderschept. Toen de vergissing werd ontdekt zijn de mails gewist volgens de NSE. De dienst ligt onder vuur na onthullingen van klokkenluider Edward Snowden. Oud-president Mubarak van Egypte wordt na zijn vrijlating onder huisarrest geplaatst. Dat meldt de staatstelevisie. Een rechtbank bepaalde gisteren dat Mubarak het begin van zijn nieuwe proces in vrijheid mag afwachten. De vrijlating van Mubarak zou waarschijnlijk heftige reacties hebben opgeroepen... en op grond van een noodtoestand heeft het leger besloten hem huisarrest op te leggen. Dan nog eens weer. Vannacht toenemende bewolking en langs de westkust en in het zuidwesten wat lichte regen. Overdag in het noordoosten de meeste zon en het wordt 20 tot 25 graden.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 I could tell you a lot, but you gotta be true to your code. Make it one for my baby, and one more for the road. You'd never know it, but buddy, I'm a kind of poet, and I got a lot of things things I'd like to say. And when I'm gloomy, won't you listen to me till it's talked away? Well, that's how it goes. And Joe, I know you're getting anxious to close. And thanks for the cheer. I hope you didn't mind my bend in your ear. But this torch that I found has gotta be drowned that soon might explode. So make it one for my baby and one more for the road, the long, that long, it's long. plaat die al aangekondigd werd in NCRV's Casa Luna. Hier was hij dan, Frank Sinatra, met een van de versies van One for the Road. Want de Voice heeft dit eh, nummer namelijk eh, diverse keren op de plaat gezet. Met een orkest, zoals je in het vorige uur hebt kunnen beluisteren bij uh, Hielko Span. Maar ook deze met eh, alleen pianist Bill Miller. En dat klinkt als een echte blues, dit One for the Roads. Uit 1958 was deze versie. Goedenacht allemaal, vrienden van Radio 1, vrienden van de muziek. Dit wordt De Nacht Klinkt Anders bij de VARA op Radio 1, het muziekprogramma van Radio 1. Waarin vanavond, en vannacht moet ik eigenlijk zeggen, een terugblik op Lowlands. Want op Lowlands heb je een eh, kleine tent, eigenlijk een veel te kleine tent... waar veel artiesten komen van heen en verre. Het is net geen wereldmuziek, maar eh, <laughs> dus daar lijkt het wel aardig op... als het vermengd is met uh, pop-elementen en zo. Hele interessante artiesten treden erop en een aantal van die artiesten... die daarbij die te kleine Lima-tent stonden... Van hun hoor je de komende nacht de plaatopname van een gedeelte van die stad althans. Zo kan je bijvoorbeeld eh, straks gaan luisteren naar een eh, Finse band... die luistert naar de naam Elakelaiset, als ik het allemaal goed uitspreek. Want er zitten nog wat omlauten in die naam. En dat vinden ze dus ook niet iets wat ik elke dag uitspreek. Maar goed, dat ga je dus onder andere dadelijk horen. Maar Steven Martha Wainwright, die de afgelopen week in Nederland was van optreden in Rotterdam. En eh, veel langer geleden, dat eh, was vorig jaar ongeveer om deze tijd. Toen was ze in Nederland eveneens voor een bezoek aan Met het oog op morgen. Martha Wainwright. I really like make-up sex. It's the only kind I ever get. gazing longingly in your eyes. It's not for you, but the self I left behind. Can you believe it? Can you believe it? Can you believe it? Felt so putting the chip on my shoulder. As I get angrier, I get older. And there are fewer and fewer people to complain to. So I built a ship of shit and directed it at you. sure to make love. was er dan Martha Wainwright die je hoorde. En die was dan afgelopen maandag eh, voor een optreden in Rotterdam... waar ze optrad in de Paradijskerk. Martha Wainwright, dochter van Loden Wainwright III... en volkszangeres Kate McGarrigle. En hier is haar broertje, Rufus Wainwright... at the kitchen table by the light that switches on. I eat leftovers with mashed potatoes. No more candlelight, no more romance, no more small talk when the hunger's gone. I eat dinner at the kitchen table and I watch wash it down with pop. I eat leftovers with mashed potatoes. No more candlelight, no more romance, no more small talk when the hunger starts. No more candlelight, no more romance, no more small talk when the hunger's gone. No more candlelight, no more romance, no more small talk when the hunger's gone. When the hunger's gone, gone. TV screen. Are you leftovers with mashed potatoes? No more candlelight, no more romance, no more small talk when the plate zus achter elkaar. Eerst was de zuster Martha, zuster Martha. <laughs> en vervolgens had je broer Rufus Wainwright... met een compositie van uh, moeders. Kate McGarrigle schreef dat I Eat Dinner. Rufus Wainwright uit 2004, deze opname. Ik hou nog even rustig. Dit is nieuw van Elton John. En er komt een nieuwe LP aan van de man. En die gaat heten The Diving Boards. clouds clear. All this time I've spent being someone else's friend. Just one more time, for old time's sake, I'd like to go back home again. The world had seven wonders once upon a time. It's sure enough the favored nation aided their decline. And all around me, I've seen times like it was back when. But like back then, I'd say amen if I could get back home again. If I could go. If I never and the spotlight hitting me. Or was I just some nightclub singer back in 1963 in the old part of Valencia on the coast of Spain? Never tiring once of hearing songs about going home again. En het is een geworden. De nieuwe single voor Elton John, Home Again heet hij. En dat ga je terugvinden op een nieuwe cd die eh, uit zal komen in september. En zoals dat gebruikelijk is tegenwoordig vandaag de dag... er is niet alleen een cd van dat album... maar er komt natuurlijk ook een ouderwetse vinyl langspeelplatenversie van. En het is digitaal weer te downloaden op de, op de diverse manieren. The Diving Board, dat is de titel van dat album. En wat ik al zei, The Home Again. Home Again, dat is dan de titel van die nieuwe single. En over thuiskomertjes gesproken, er is er ook eentje. Yeah. And you say Shy City. Shy City. Shy City. coming home again. Do you think about me now and then? Yeah. Do you think was three years old. And what I love most, she had so much soul. She said, Excuse me, little homie, I know you don't know me, but my name is Wendy, and I like to blow trees. And from that point, I never blow her off. Niggas come from out of town, I like to show her off. They like to act tough, she like to tone them off and make them straighten up their hat, cause she know they soft. And when I grew up, she showed me how to go downtown. And at nighttime, my face lit up. So astounding, I told her, and my heart is where she always be. She never mess with entertainment cause they always leave. She said it felt like they walked and drove on me. Knew I was gang affiliated, got on TV and told on me. I guess it's why last winter she got so cold on me. She said, yeah, keep I'm making that, keep making again. that platinum and gold for me. Do you think about me now and then? start again. But if you really cared for her, then you wouldn't have never hit the airport to follow your dreams. Sometimes I still talk to her, but when I talk to her, it always seems like she talking about me. She said you left your kids, and they just like you. They wanna rap and make soul beats just like you, but they just not you. And I just got through talking about what niggas trying to do, just not new. Now everybody got the game figured out all wrong. I guess you never know what you got till it's gone. I guess that's why I'm here and I can't come back home. And guess when I heard that? When I was back home. Every interview, I'm representing you, making you proud. Reach for the stars, so if you fall, you land on a cloud. Jump in the crowd, sparking lighters, wave them around. If you don't know by now, I'm talking again. about Shot Town. Do you think about me now and then? Do you start again. dat kan je... Mm. Dat zou ik zeggen, dat kan je ook in de nacht ging het allemaal Zo op zijn tijd ook een uh, hiphopje. <laughs> En het hiphopje, dat kwam in dit geval van eh, Kanye West. De zang was van Chris Martin, Homecoming. In dit voor die twee zes jaar geleden. En Homecoming is in dit geval voor Kanye West. Het thuiskomen in zijn hometown, Chicago. Dan neem ik je nu mee naar eh, Lowlands van afgelopen weekend. Daar had je, zoals ik al zei, dat Lima-tentje. <laughs> Ja, meer kan ik er niet van maken. Eigenlijk een te kleine tent, want het is er altijd eh, oergezellig... en dat heeft vooral te maken met eh, de bands die daar optreden. Dat zijn dan, eh, ja, het is niet echt wereldmuziek... maar het zijn eh, bands die daar optreden met eh, de roots van hun land. En dat dan gemixt met de pop- en de rockcultuur van heden ten dagen. Zo trad daar ook op een band uit Finland... die mij enigszins deed denken aan uh, gezien hun uh, polka-achtige benadering van de muziek. En er was ook nog de aanwezigheid van een accordeon kortom, ik zou zeggen, oordeel zelf als je het niet gezien hebt bij uh, Lowlands. Hier is de band, als ik het goed uitspreek, E. Kel Lai Set. kuningatar hilloa. Hän käyttää linnasampoota ja kreiviustoa. Presidentti kahvinsa hän rystää tassilta. Juhlava on hovissa humpan kuninkaan. piikojen ja joskus renkien. Hän vaatii kärjet nuolemaan kenkien. Hän väksin käsin kiskoo muiden jenkkakahvoja. Juhu! Reetasta on ovissa kumpan kuninkaan. zo klinkt Finse hoempa-muziek. Je hoorde Elakelai Set met uh, eh, Hoempan Kunikan Obisa. En dus, ze komen uit een vrij muzikale streek. Ze eh, komen namelijk uit eh, Noord Karelia. En dat is een gebied dat ligt in het zuidoosten van Finland... maar dan wel tegen de Russische grens aan. En de dames, of liever gezegd de meiden die ik je nu laat horen... die komen er ook vandaan. dat was uh, Fins. Zelfs in een dialect gezongen. Een Fins dialect. Miko Sika Malorkala, De titel van het nummer. En je hoorde trouwens uh, Vortina, een eh, medegezelschap... die in het verleden ook wel eens Nederland bezocht hebben. Oerol, daar hebben ze een aantal keren gestaan. Deze dames en de opname die je hoorde... die stamde uit 2009... Even terug naar dat Lima-podium. Daar stonden ook een aantal meiden, de Staves. Dit is het liedje Mexico. genre bestaat nog steeds en het zal uh, iemand blijven bestaan. Folkmuziek, noem het hippie muziek, maar het blijft eh, mooi klinken. De Steves die je hoorde, en dat eh, zijn drie meiden die afgelopen weekend ook dat kleine podium bevolkte op Lowlands bij de Lima Tent van de Steef, van de Steves <laughs> hoorde je nummer van een recent album dat als titel had eh, Dead, and Born, Dead and Born and Grown van een paar jaar geleden. En van dat album hoorde je dan het nummer Mexico. Blijf nog even bij de medebands. Dit kan je wel, me, zou zomaar kunnen. Komen namelijk uit de jaren 80. Band bestaat nog steeds, de Bengals. 1985. Going back to Liverpool met daarin de Bengals. En de zang was van drumster Debbie Patterson. En die heeft wat te vieren vandaag. Namelijk de 52e verjaardag. De Bengals dus going down to Liverpool. En over Liverpool gesproken, je krijgt dadelijk een... Eh, Beatle met Lee. <laughs> Maar dan een hele aparte die Hans je gaat bezorgen. En voordat het zover is, nog even andere muziek uit Liverpool. Jerry en de Pacemakers, Don't Let the Sun Catch You Crying. Don't let the sun catch you crying. The night's the time for all your tears. Your heart may be broken tonight.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 cry you're crying when the bed sings. It may be hard to discover that you've been left for another. again. Oh, don't let the sun catch you crying. Don't let the sun catch you crying. Oh no, oh oh oh. De Liverpoolse popgroep The Beatles deed in de jaren 60 veel stof opwaaien met gouden hits. Meisjes raakten buitenzinnen, jongens vernielen meubilair. we sprak die tijd, de 60 jaren, van een ware Beatlemania. Een tijdje 60 jaar, die toch eens roerig was. Denken wij aan het vermoorden van Martin Luther King. En natuurlijk de onvergetelijke John F. Kennedy. Voor geen kleintje van vader, dat is niet onze bedaling in de gewedeloze moordenaar. De stond door de leden Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr en natuurlijk de onvergetelijke George Harrison. Helaas is het zo Daar inmiddels de allergrootste Beatle-hits overbekend in de oren klinken. En daarom ben ik het gegaan de bekendste Beatle-hits te voorzien van een nieuw jasje. Het eerste nummer wat ik u ga laten horen is het prachtige nummer Yesterday. yesterday. Oh, my dropsy is so far away. Yesterday, my dropsy is so far away. Yesterday, oh, my dropsy is so far away. Yesterday, my dropsy is so far away. Het tweede nummer is misschien wel even zo mooie. Let it be, let it be. Let it be. Jut. Hey, Jut. Nu, dames en heren, is het grote moment aangebroken. Ja, het grote moment dat u, ja, u mag overgaan, ja, overgaan. Tot, ja, tot, roep, tot, ja, tot, roep, tot. man. Het grote moment dat u mag overgaan tot het roepen van uw favoriete Beatle-nummer. Schroopt u niet, dames en heren. Roept u maar. Waar riep jij? Ja, nou hè, Volgende. Ja, volgende. Ik ben er net. snap je? Hij riep... Hij, hij riep... Hij, ja. Hij riep get back. En dat betekent van ga terug. Maar nou, toen riep ik, ben net. Dat is, ja, ja, dat is cabaret, hè. Volgende! Ja, kom op! Wat? Ja, wat all je niet? All je niet? Ja, dacht wel, hè. Volgende! Ja, schiet op! Ha, kan je iemand even kijken waar de hand is? Ik zal hem even uitleggen. Hij, uh, hij, hij riep help en hij is stukje door van de buurt. Want zei ik van, kan iemand even kijken waar de hand is? Hij zat daar help goed voor vanwege. Dus, ja. ah, cabaret man, cabaret, cabaret. Volgende! Come together. Come together. Come together. More. Up, Ladi. Mo. The Mary comes to me. tearing me. For now, this is all that recente albums, Sad Singalong Songs. Die hele fraaie cd van Anouk. Good Life is de titel van het nummer. Daarvoor had je dan Hans Steven met zijn opvatting van een Beatle medley. En dat werd dan weer voorafgegaan door Jerry and the Pacemakers... met het orkest onder leiding van George Martin. En Don't Let the Sun Catch You Crying. Er is een nieuwe single uitgekomen van de zangeres. En ze komt uit Engeland. Nou, niet uit Engeland, maar uit IJsland. Maar heeft een Italiaanse naam Emiliana Torrini. Speed of Dark is de titel daarvan. Ze heeft Italiaans zo goed, vandaar die Italiaanse naam. dat nou precies? Iemand die in IJsland woont en een Italiaanse naam heeft. Nou, de vader, de vader van eh, deze Emiliana Torrini... die komt oorspronkelijk uit Italië en die heeft destijds in Reykjavik bedacht... ik ga daar een Italiaans restaurant beginnen. Dus als je ooit daar bent in Reykjavik en je gaat een pizza eten... dan kom je waarschijnlijk die vader van Emiliana Torini tegen. En het is de moeder die dan een IJslandse is. En verder heeft ze daar ehm, de muzikale opleiding ook genoten daar in IJsland. Emiliana Torini en ze komt naar Nederland binnenkort. Hoewel binnenkort in november zal dat zijn. 6 november voor een optreden in Paradiso. Dit wordt de kick. Samen met Armand maar Je komt van school, alle niet met een papiertje in je hand. Dan met een trap de maatschappijen en aan iedereen het land. Je haar is te lang en je ogen staan blauw. En je rookt veel te veel, als ze kijken zo nauw. En weet je veel, je krijgt een meisje, belooft haar eeuwige vrouw, Ze komt mee thuis, je stelt ze voor. En dan ga je weer gauw, tot er is 25 euro in je zak. Je betaalt je staargeld voor je tent, dan ben je blut. Totaal wat zak, je eet van vreemden of van vrienden mee. Je scharrelt wel bij elkaar en als ze het zouden merken, nou dan ben je toch nog met een paar. Maar de strijd om zelf uit verlies je, omdat men dat volstrekt niet duldt. Je bent uiteindelijk zelf de dupe, maar ja, paard heeft alles toch, want er gasten niet in huis. Men scheld je uit voor asociale schot en meer van dat gespuis. En in onze tijd, dat komt er altijd aan te pas. Toen was je jeugd lang niet zo slecht en dan grijp je naar je jas. En je denkt erover na, is het werkelijk zo gesteld? En wat dan nog, maar als je het huis uit moet, waar haal je dan je geld? Want er is